Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag zijn na de explosies in een portiekflat tot nu toe vijf doden geborgen. Er zijn ook vier gewonden, twee van hen zijn er slecht aan toe. Aan het begin van de avond werd nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. De explosies en de brand verwoesten vijf portiekwoningen volledig. Reddingswerkers zoeken nog altijd door naar vermisten die mogelijk nog onder het puin liggen. Een lokale vrijwilligersorganisatie heeft tot nu toe meer dan 50.000 euro opgehaald... voor de slachtoffers van de explosies in Den Haag. De oud-minister van Defensie van Zuid-Korea is opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij het uitroepen van de militaire noodtoestand afgelopen dinsdag. Militaire bronnen zeggen dat hij president Yoon had, afgezet, had aangezet dat te doen. Daarna ontstond er chaos in Zuid-Korea. De defensieminister was al afgetreden, maar zou, tot nu, zou nu dus ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Een poging van de oppositie om president Jun af te zetten mislukte gisteren... omdat zijn regeringspartij de stemming over de afzetting had geboycott. De rebellen in Syrië zeggen de stad Homs volledig te hebben ingenomen. Militairen van het Syrische leger hebben de stad zonder veel strijd opgegeven. Homs is de derde stad van het land en de val is een klap voor president Assad... De verwachting is dat rebellen nu richting hoofdstad Damascus gaan. Door storm Dara zijn in het Verenigd Koninkrijk twee mannen om het leven gekomen. In beide gevallen viel een boom op hun auto. Honderdduizenden mensen zitten nog zonder stroom. Aan de zuidkust van Engeland kwamen windstoten tot 150 km per uur voor. Door de storm vielen vluchten uit en gingen veel evenementen niet door. Het weer vannacht valt in het hele land af en toe regen. Het koelt af naar een graad of 5. De komende dag vooral in de ochtend nog regen.